Twee uur Jelle Visser met het NOS-journaal. De uitbraak van ebola in het oosten van Congo... heeft inmiddels aan 100 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. De ziekte heerst vooral in het grensgebied met Oeganda en Rwanda. Sinds de uitbraak begin augustus zijn bijna 12.000 Congolezen gevaccineerd. De autoriteiten hebben de ebola-uitbraak nog niet onder controle. Probleem is dat het gaat om een onrustig gebied... waar veel mensen op de vlucht slaan voor etnisch geweld. De inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties effect heeft op de werking van stints. Dit na aanleiding van het ongeluk in Os afgelopen donderdag. Toen belandde een stint op een gesloten spoorwegovergang en werd gegrepen door een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Na het ongeluk meldden diverse media dat er eerder stints zijn uitgevallen op een spoorwegovergang. In Nederland rijden er 3500 rond. Ze zijn vooral populair bij kinderopvangorganisaties. In Griekenland is een Kamerlid in elkaar geslagen door extreemrechtse activisten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Petros Constantineas van de linkse regeringspartij Syriza werd aangevallen nadat hij met zijn zoon een voetbalwedstrijd had bezocht. Griekse politieke partijen reageren geschokt. Het zou gaan om 30 daders. De politie heeft inmiddels vijf verdachten opgepakt. De verwondingen lijken niet ernstig. Waarschijnlijk kan de man snel uit het ziekenhuis worden ontslagen. In Argentinië roepen vakbonden op tot een nationale staking... om te protesteren tegen bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. Argentinië verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. En dan het weer. Aan de kust kan het regenen met kans op zware windstoten.